7 uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Bij demonstraties in Berlijn zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt, meldt de politie vandaag. Eerder werd nog gesproken over 18 gewonde agenten. Het meeste geweld kwam van linkse ruilschoppers die demonstreerden tegen de sluiting van een buurtkroeg. Daar werden agenten met stenen en vuurwerk bekogeld. De grootste betoging was die tegen de Duitse coronamaatregelen. Daar deden zo'n 20.000 mensen aan mee. Het CDA heeft onterecht bijna 70.000 euro aan loonkostensubsidie gekregen, meldt de Telegraaf. De partij had via de NOW-regeling steun aangevraagd... voor een aantal medewerkers op het landelijk partijkantoor. Het CDA zegt dat de aanvraag in alle snelheid gebeurde... en dat later duidelijk was dat de regeling alleen is bedoeld voor bedrijven... die een omzetverlies van 20% verwachten. De partij heeft het geld daarna teruggestort. Medewerkers van slachterij Van Meat zeggen tegen de NOS dat ze de afgelopen maanden hebben doorgewerkt met coronaklachten. Ze durven niet te melden dat ze klachten hebben of ziek zijn, uit angst dat ze hun baan verliezen. Een aantal medewerkers zegt de instructie te hebben gekregen om te liegen over klachten bij het invullen van gezondheidsverklaringen. De slachterij uit Helmond ontkent dat. In Mexico is een beruchte kartelbaas gearresteerd. José Antonio Yepes werd opgepakt door het leger en is naar een zwaar beveiligde gevangenis gebracht. Bij zijn arrestatie werd ook een ontvoerde zakenvrouw bevrijd. Yepes staat ook bekend onder de bijnaam El Marro, de moker... en is de leider van het Santa Rosa de Lima-kartel. Dat kartel was eerder vooral berucht vanwege oliediefstal... maar hield zich de laatste jaren ook bezig met onder meer drugshandel. Het weer. Vanavond opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12.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 Go on, and find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. is het ritme van Zandvoort. classic me mistake Someone gives me love and I throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you it's too late Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it yeah. I knew I should've stayed Cause now you're moving on And I don't know what to say cause you and a smile at it. gloves. <laughs> uh-huh. I'm the one to stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel out take all my time. Go on, make me lose my mind. your joy, your freedom taken away. Your body shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body's shiny, is diamond, your heart is strong is gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Oh, oh, oh. You was 11 years, you've been a sex slave, you've been in harm's way, you've been Kanye's wife, you made a great escape, so now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Life has take us, take our arms and teach us to do right, take us, take our arms and teach us.